NOS Nieuws van 9 uur. Raymond Remen, NOS Journaal. Hoge bloeddruk is veel vaker erfelijk dan werd aangenomen. Internationale onderzoekers hebben 31 nieuwe genetische varianten ontdekt... die hoge bloeddruk veroorzaken en die moeten allemaal op een specifieke manier worden behandeld. Mensen met hoge bloeddruk krijgen nu niet altijd de juiste behandeling. Vaak krijgen patiënten bloeddrukverlagende pillen en tips om gezonder te leven. De artsen onderzochten bijna 350.000 gezonde en zieke mensen. De onderzoekers pleiten voor meer maatwerk bij hoge bloeddrukpatiënten. Zo blijkt uit de conclusies van het internationale onderzoek... dat is gepubliceerd in het Amerikaanse vaktijdschrift Nature Genetics. De kwaliteit van het sperma van de westerse man wordt steeds slechter. Kinderen krijgen op natuurlijke wijze, wordt daar op door op lange termijn steeds moeilijker. Artsen zoeken de oorzaak in chemische stoffen die zwangere vrouwen binnenkrijgen en doorgeven aan het ongeboren jongetje. Mogelijk zorgen pesticiden in het kraanwater ervoor dat bijvoorbeeld de zaadbal zich minder goed ontwikkelt. De oppositie in de Tweede Kamer zal de algemene beschouwingen vandaag en morgen gebruiken om te bestrijden dat het goed gaat met Nederland. De partijen zeiden gisteren al dat ze het niet eens zijn met de boodschap in de troonrede en in de miljoenennota dat het land er beter voor staat. Zo had GroenLinks graag meer aandacht gewild voor de inkomensongelijkheid... en mis D66 aandacht voor de tegenstellingen in de samenleving. PVV-leider Wilders sprak van een troonrede uit de Efteling vol sprookjes. De algemene beschouwingen beginnen om half elf vanmorgen. Meer dan 700 persoonlijke eigendommen van de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan worden geveild. Vanaf maandag komen de spullen onder de hamer bij veilinghuis Christie's in New York. De verkoop levert naar verwachting 1,8 miljoen dollar op. Topstukken zijn onder meer een paar cowboylaarzen van Reagan en een ketting van zijn vrouw Nancy. De opbrengst gaat naar een stichting die onder meer de kunstsector steunt. En dan het weer. De dag begint met wolkenvelden, maar de zon schijnt op sommige plaatsen ook. Temperatuur loopt vanmiddag op van 19 tot 21 graden. En morgen wordt het iets warmer. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 that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 acabar ese sufrimiento que te hace llorar.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 telling you to close your eyes.